Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze zijn ontevreden met het coronabeleid van de regering... en willen dat er een afzettingsprocedure wordt gestart. De betogers willen ook dat de hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt. De demonstraties zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. De populariteit van Bolsonaro is al een tijdje aan het dalen... en heeft nu een dieptepunt bereikt in de peilingen. In Warder in Noord-Holland zijn negen mensen aangehouden... die worden verdacht van de smokkel van 85 kilo cocaïne. De mannen en vrouwen variëren in leeftijd tussen 16 en 56 jaar. De verdachten liepen tegen de lamp doordat een partij kook werd onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs zaten in een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek. Het Openbaar Ministerie sluit meer aanhoudingen niet uit. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen door een val van een steil rotspad in de Franse Vogezen. Volgens Franse media struikelde de man over een wandelstok terwijl hij met zijn echtgenote aan het wandelen was. Op diensten vonden het lichaam van de man ongeveer 100 meter lager. Het Sentier des Roches staat bekend als een van de moeilijkste wandelpaden in de Elzas. Volgens Franse media komt er gemiddeld één wandelaar per jaar om het leven. Een grote brand op het Hondurese eiland Guanaya heeft 90 huizen verwoest. Nog eens 120 huizen en andere gebouwen zijn beschadigd. Vier mensen raakten gewond. Honderden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het vuur. De brand brak zaterdagochtend voor zonsopgang uit. De luchtmacht van Honduras werd ingeschakeld om het vuur te blussen. Guanaya heeft zelf geen brandweerkorps en weinig wegen. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Vannacht eh, stijgt de temperatuur tijdelijk naar 17 of 18 graden. Komende dag gaat de temperatuur weer iets omlaag.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. Up, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just male. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, better no share. Fall out cause that's the business.